politie heeft een derde vergadering gehouden naar aanleiding van een schietpartij in Zwijndrecht vorige maand. Daar kwamen de moeder en de dochters om het leven en raakten de vader zwaar gewond. De politie hield eerder een man in Den Bosch aan en een man in Helmond. Daar werd in de woning van een verdachte het lichaam van een vierde doodgeschoten vrouw gevonden. De man, die nu is aangehouden, zou daarbij betrokken zijn geweest. Hij wordt ook verdacht van verboden wapenbezit. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. De vakbonden hebben opnieuw acties aangekondigd in het stadsvervoer van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Op 29 juni leggen de medewerkers van het openbaar vervoer in de drie steden tegelijkertijd het werk neer. Doen ze alleen buiten de spits. Tijdens de ochtend- en avondspits kunnen reizigers die dag gratis met de bus, tram of metro. Medewerkers van de OV-bedrijven RET, GVB en ATM gaan op 29 juni naar Den Haag om te protesteren tegen de geplande bezuinigingen en de verplichte aanbesteding van het OV. De actiedag is een vervolg van eerdere protesten. Ze ligt vandaag in Rotterdam met OV de hele dag plat. De 96-jarige Ati Ridder Visser mag haar verzetsherdenkingskruis houden, ondanks haar bekentenis van een moord uit 1946. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zei dat er geen regeling bestaat om dergelijke onderscheidingen terug te vorderen. Ati Ridder Visser vermoorde in maart 1946 ingenieur Felix Gouillet. Ze dacht dat hij met de Duitse bezetters had samengewerkt, maar later bleek dat Gouillet Joodse onderduikers in huis had gehad. Op haar 96e besloot de vrouw de moord te bekennen om de nabestaanden duidelijkheid te verschaffen over de nooit opgehelderde moord. Het weer hier en daar een bui, temperatuur 17 graden aan zee en de graad of 19 in het binnenland. Morgen eerst zon, smiddags vanuit het zuiden regen, maar verder weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In Randstad dus op de A4 Den Haag Amsterdam bij nu 2 kilometer. Aan de westkant van Amsterdam op de A10 richting Zaandam bij knooppunt Koenplein 4. A20 richting Gouda van het hoek van Noord Centrum 3. A27 Utrecht-Breda en Noordlands 3 kilometer.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 It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Come on baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful I dream of you chips, chips, is yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, e con eh, questo amore che eh, perdersi per niente al mondo e non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varie io mi innamorato di te It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful Look at my baby, that's wonderful, that's wonderful It's wonderful, I dream Thank you. a beginnings. you're I'm This is CFM Zandvoort. Thank you. if you can talk to me again. shine. Amen. It is is you. những sương www.zfmzandvoort.nl Thank you. Been waiting for her day and night When all my ladies around yourself It ain't something you can buy Ain't got nothing to do with all the mind Got everything to do with time Hey, hey, hey, hey, hey.